Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met onderzoek... naar de dodelijke schietpartij in het Brabantse Oosterhout. Daar kwamen twee mensen om het leven. Niemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat. Het motief is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hadden geschoten. In Turkije is een Zweedse journalist opgepakt. De verslaggever kwam aan in het land om daar verslag te doen van de grote protesten tegen de regering, die al ruim een week bezig zijn. Volgens Turkse media wordt de journalist ervan beschuldigd president Erdogan te hebben beledigd en lid te zijn van een terroristische organisatie. De protesten begonnen nadat de burgemeester van Istanbul, die ook een belangrijke oppositieleider is, werd opgepakt. Er zijn al zo'n 1900 mensen aangehouden. Daar zitten ook twee Turkse journalisten bij. Verslaggever van de BBC werd het land uitgezet. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers. Door de aardbeving vanochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Er zou nog niemand onder het puin vandaan zijn gehaald. Het epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Mandalay in Myanmar dat land vielen volgens de regering zeker 144 doden. Maar waarschijnlijk zijn er duizenden mensen om het leven gekomen. En van en naar Amsterdam Centraal rijden vandaag geen treinen. ProRail voert werkzaamheden uit. Reizigers moeten dan ook rekening houden met een langere reistijd. Het station wordt verbouwd omdat de spoorbeheerder in de toekomst meer reizigers verwacht. Het weer op veel plaatsen bewolking en zo nu en dan regen.